met het NOS-journaal. De gouden helm die vorig jaar uit het Drents Museum in Assen werd gestolen is terecht. Dat melden Roemeense media op basis van het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken. Kunstdetective Arthur Brandt bevestigt de fonds tegen de NOS. Hij weet niet in welke staat de helm is, maar wel dat deze niet is omgesmolten. Over die mogelijkheid werd na de roof vorig jaar januari gespeculeerd. De helm is een zeer kostbaar Roemeens topstuk van ongeveer 2500 jaar oud. Ze werden in januari vorig jaar gestolen samen met drie armbanden. In verband met de zaak zitten drie mensen vast. Het OM wil nog niks zeggen, maar straks om twee uur is er een persconferentie in Assen. Het gedeeltelijke verbod op het gebruik van staalslakken wordt met een half jaar verlengd, meldt staatssecretaris Bertram. Staalslakken blijven over na het produceren van staal. Ze worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal, bijvoorbeeld in de wegenbouw... maar zijn zeer slecht voor het milieu als ze nat worden en gaan lekken. De verlenging van het verbod moet ruimte geven voor nieuwe onderzoeken... naar de effecten van staalsvlakken op mens en milieu. De onderzoeken die juli vorig jaar werden aangekondigd... zijn nog steeds niet begonnen. Bij de rechtbank in Rotterdam is de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen oud-advocaat Ines Wesky begonnen. Ze zou criminele berichten hebben doorgespeeld van en naar haar voormalige cliënt Ridouan Taghi. Wesky zelf zat hiervoor 42 dagen vast. Onder leiding van de Britse minister van Buitenlandse Zaken... praten vandaag 35 landen in Londen over de blokkade van de straat van Hormuz. Iran en de VS zijn er niet bij. Doel van het gesprek is om diplomatieke en politieke maatregelen te onderzoeken... waardoor de zeestraat weer open kan. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. In de loop van de middag in het westen droog en soms wat zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Vanavond wordt het overal droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits ook in Noord-Holland. Wat opvalt is de A7 horen richting Heerenveen. Op de afsluitdijk is een demonstratie aan de gang...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 Het Openbaar Ministerie geeft straks om twee uur een persconferentie over de zaak. De gemeente Leiden vangt tijdelijk zo'n 70 asielzoekers op uit Ter Apel. Vanaf zaterdag tot en met 1 juni kunnen ze terecht in de voormalige Antoniuskerk. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al lange tijd te druk. De olieprijzen zijn na de toespraak van de Amerikaanse president Trump hard gestegen. Trump zei afgelopen nacht dat er nog twee tot drie weken hevig wordt gebombardeerd in Iran. Het weer in de loop van de middag in het westen droog, soms wat zon.